Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal explosies bij huizen en bedrijven in ons land blijft maar stijgen. De teller staat dit jaar al op bijna 360. Dat zijn er nu al flink meer dan in heel vorig jaar. Deze criminoloog weet uit welke hoek de meeste knallen komen. Er zijn wel signalen dat een deel van deze kwesties in het, in het criminele circuit, in het drugscircuit spelen. Dat er ruzie is of issues zijn waarbij die bedreigingen dan een rol spelen. Maar ondertussen weten we ook wel dat het niet alleen maar het drugscircuit is... maar dat er ook andere mensen zijn die gewoon simpelweg een ruzie met iemand hebben... en die hem ook beslechten met het gooien van vuurwerk. Gisteravond en vannacht was het ook weer raak. Er waren explosies in Oude Pekela en windschoten in Groningen. Ook op andere plekken ging het mis. In Amsterdam is een kapperszaak zwaar beschadigd door een explosie... en in Haarlem was een plofkraak bij een juwelier. Een tornado heeft een ravage aangericht in het oosten van China. Vijf mensen zijn omgekomen en meer dan 130 huizen en boerderijen zijn verwoest. Auto's en puin zijn overal naartoe geslingerd. Tornado's komen niet vaak voor in die regio. Jongeren kunnen niet meer klussen, dat zeggen bouwmarkten in het AD. Ze zijn een stuk onhandiger dan hun ouders en zelfs gordijnen ophangen is lastig. Wel checken jongeren volgens de bouwmarkt regelmatig YouTube om daar tutorials op te zoeken. De zaken willen dus vaker van dit soort klusfilmpjes opnemen. En een opmerkelijke worstelwedstrijd in Japan. Twee pro-wrestlers stonden er tegenover elkaar, niet zoals normaal in de ring... maar in het gangpad van een hoge snelheidstrein. Er zat ook publiek in die trein, is te zien in een filmpje bij de BBC. Normaal wordt er minder geworsteld in het Japanse OV. De wedstrijd was een promostunt van een worstelorganisatie. En het weer nog een droge dag met behoorlijk wat wind en af en toe wolken. En af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.